Deze verslaggever van Omroep West keek net even hoe het bij hem in de straat was. Nou, en ondertussen wil ik ook graag nog even verslag doen van toch de gladheid hier bij mij op de stoep. Ik loop nu weer buiten. Het is niet dat het vers weer geregend heeft en bevroren. Maar dit is nog van gisteravond, maar dat is nog steeds glad. Dus mensen, doe je meest uh, ribbelige schoenen aan. gisteravond en vannacht was het helemaal glad. Onder meer in Zoetermeer, Leiden, Wilnis en Onstwedde gleden auto's van de weg de sloot in. In Den Haag gebeurde dat ook met een strooiwagen en iets verderop in in die stad kwam een ambulance vast te zitten in een spekgladde straat. Een andere ambulance moest de patiënt overnemen. De ergste gladheid is inmiddels voorbij, maar doe het toch maar rustig aan. In de Franse stad Lyon zijn vijf volwassenen en vijf kinderen omgekomen... bij een grote brand in een gebouw. Ook raakten veertien mensen gewond. Een aantal zijn naar het ziekenhuis gebracht. De brand was zo groot dat 170 brandweermensen in actie moesten komen. Het kabinet hakt vandaag een knoop door over maandag. Dan wil premier Rutte excuses maken voor het slavernijverleden... maar daar is lang niet iedereen blij mee. Meerdere organisaties vinden 19 december een nogal willekeurige dag... en voelen meer voor 1 juli. Op die datum werd de slavernij afgeschaft. Het ziet er niet goed uit voor oranje spits Vivianne Miedema. Gisteravond speelde ze voor haar club Arsenal een wedstrijd in de Champions League. Vlak voor rust verstapte ze zich en daarna werd ze met een brancard van het veld gedragen, zag deze commentator. Really sad scenes to see Vivianne Miedema being stretched off for Arsenal. Really upsetting. Of course for Miedema herself as well. we do wish her well and a speedy recovery. En je krijgt het weer nog. Let dus op als je de deur uitgaat, want het kan vanochtend overal glad zijn.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 Het is trouwens wel nog steeds verraderlijk glad door IJssel. Nou, dan die ene file op de A4 Den Haag-Amsterdam. Tussen Roelevaar en Sveen en Hoofddorp staat het stil over 6 kilometer. De weg staat namelijk dicht vanwege een autobrand.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 We wish you a Merry Christmas. so fly. Shorty, how you rock my high. So fly. Shorty, how you been so fly. Shorty, you move me so fly. Shorty, how you rock my high. I'm so into you. Skinny waistline, so cute.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 Ook raakten 14 mensen gewond. De gladheid heeft gisteravond en vannacht op verschillende plekken tot ongelukken geleid. De ergste gladheid is inmiddels voorbij, maar voor bijna het hele land geldt vanochtend nog wel code geel. De nieuwe pensioenwet van het kabinet lijkt steun te krijgen van de PvdA en GroenLinks. En die steun is nodig voor een meerderheid in de Eerste Kamer. De twee partijen zeiden gisteren in een Kamerdebat dat ze het nieuwe stelsel in ieder geval beter vinden dan het huidige. Het weer. Vanochtend is het op de meeste plaatsen droog.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 I call that getting swindled and pimped I call that getting tricked by a business this I sure tell her though. And having the same one as six other people in this club is a hella don't eat gang. Come take a look through my telescope.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 They're not the only ones. jullie allemaal fijne dagen en een